Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De voetballers van Feyenoord en Ajax hebben komend weekend vrij. De gemeente van Rotterdam heeft besloten om de wedstrijd te cancelen. De politie heeft gisteren aangegeven niet bij de wedstrijd aanwezig te zijn... omdat ze gaan staken. Volgens de burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb... is het dan niet verantwoord dat de Amsterdammers en Rotterdammers het tegen elkaar opnemen. Bij het duel zouden alleen fans van de thuisclub, Feyenoord in dit geval, welkom zijn... vanwege alle incidenten uit het verleden. Het is nog niet bekend wanneer de klassieker ingehaald wordt. Praat heeft een aflevering offline gehaald... waarin ze reclame maken voor een illegaal online casino. Dennis Schouten zei in die aflevering dat het om een legale site ging... maar dat was helemaal niet zo. Hij zei later dat het casino hem had voorgelogen. De kansspelautoriteit waarschuwde Dennis Schouten en Jan Roos meerdere keren... en nu is de show dus offline gehaald. Honderden wilde dieren worden binnenkort gedood in Namibië... omdat het eh, vlees dan gegeven kan worden aan mensen die te weinig te eten hebben. Door de enorme droogte hebben veel mensen daar honger. Op het eh, doden van de dieren komt veel kritiek vanuit de westerse landen... en daar is de regering wel een beetje klaar mee. Dat vertelt correspondent Alice van Gelder. Die zeggen, jullie komen hier lekker op eh, safari om deze mooie dieren te zien. Maar uiteindelijk moeten wij ermee leven. Eh, dus laat ons gewoon onze dieren managen zoals wij dat het beste lijken. Ja, de dieren worden door professionele jagers doodgeschoten op plekken... waar volgens de autoriteiten te veel wild leeft. En na vijf jaar in de stijgers te hebben gestaan... is de Domtoren in Utrecht bijna weer helemaal te zien. Het afgelopen jaar is het gebouw gerenoveerd en is er veel natuursteen vervangen. Dus als het goed is, kunnen we er nu weer 100 jaar tegenaan. Als je heel goed kijkt, zie je nog wel een aantal oude blokken in de balustrade zitten. Dit is zeg maar een balustrade die van origine uit de jaren 20 is. De nieuwe blokken gaan dan eh, na verloop van tijd ook zo verweren. Dus over 100 jaar ziet dat hetzelfde uit. Ja, eind oktober zijn de werkzaamheden echt helemaal afgerond... zodat de Dom begin november met een feest teruggegeven kan worden aan de stad.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 verknopen de Nieuwe Meer een kwartier vertraging. A5 Amsterdam richting Hoofddorp verknopen het Raasdorp 5 minuten. A9 Alkmaar richting Diemen voor afrit AMC een kwartier oponthoud. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag... tussen Knoop het Koenplein en Amsterdam Buitenveldert...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 Her leaving San uitstapje naar country had niet veel belovender kunnen beginnen. Hij gaf voor het eerst blijk van zijn interesse in het genre door t-shirts van Colter Wall en Tyler Childers te dragen, Billy Strings te promoten en Sturgill Simpson te coveren tijdens de pandemie, terwijl hij samenwerkte met de begeleidingsband van Dwight Jokum. Hij is een vrolijke, relaxte man die uiteindelijk gewoon zichzelf wilde vermaken en wilde samenwerken met mensen die hij cool vindt in country. Dit zou een leuk album moeten zijn en vanuit dat perspectief slaagt Post Malone daarin. De eerste song die je hoorde was Dead at the Honky Tonk. Have the Heart zingt hij samen met Dolly Parton en in California Sober vindt hij Chris Stapleton aan zijn zijde. aanbevolen. is het favoriete album van de maand. Elia Ocean's nieuwste album Losers Holiday bevat 10 songs, allemaal door hemzelf geschreven. Records is mijn favoriete track van het album. I'm getting rid of my record me set it straight For fidelity's sake We used to spin through the crate precious gem That I'll miss now and then Someday I'll hear diamonds sing Crackling rosy again I'll see you dusty in Memphis And goodbye yellow brick road I'm gonna scratch a couple more off my list then split for Key Largo I'm getting rid of my record In all their dusty sleep What a View is de song die me weer terugbracht naar het schrijven van nummers, zegt Jamie Johnson. Dit is de song die de wens om nieuwe muziek te maken aanwakkerde. You were just finishing up a glass of warm red wine left on the side, stuck right on my mind. You think that you're just drinking, sipping and killing some time. Well, sitting here looking at you, I'm thinking, what have you? what have you, what have you gotten us into? What a night, what a night, oh, what a night, what a night can do. I'm losing all concentration, and you're just you being you. And it hit me right baby, what a view. I've seen the lights of Paris and I've seen the Taj Mahal. Those seven wonders never made me wonder at all. But I wish I could paint you a picture the wall So you could see you the way I see you What a view What a view, what a view, what a view What have you gotten us into? What a night, what a night, oh van deze week. Het succes in de vroege jaren 90 met haar eigen muziekstijl, I Fell in Love and Every Little Thing, capituleerde haar naar roem. Ze trouwde met Nick Lowe van Rockpile en ging rond met de Fabulous Thunderbirds terwijl ze in Londen woonde. En dan heb ik het over Carleen Carter. Honky Tonking for Life is nieuw van Hannah Juanita. De song heeft een klassieke Nashville sound met een sterke ritmesectie, swingende fiddle, pedalsteel en subtiele gitaar. Hannah Juanita is een opkomende artiest in de country, bekend om haar harde werk en authentieke stijl. act van de maand. Lee en Womack's albums bevatten altijd veel gospel. Zelfs al sinds haar eerste album Get Up in Jesus' Name. Ook in All His Saints vinden we die invloeden terug. Ze maakte een lijst van 100 songs en bracht die terug tot 13, waarvan 11 covers, om op Destinations en Fun Places te zetten. Een van de songs is I Miss Missouri, Rhonda Vincent. Je Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Met I Believe brengt Douwe Bob een anthem dat de geest van de Olympische Spelen perfect vangt.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 Dit is de eerste keer dat ik een liedje in de eigen moerstaal in Crossroads draai. Als iemand het verdient is Dick dat wel. The Overachiever is de nieuwe single van Ethan Huis. De song doet denken aan de pop uit de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. het blokje country uit eigen land. Heartbreak Honky Tonk vertelt het verhaal van iemand die zijn geliefde heeft verloren en troost zoekt in drank en muziek in een honky tonk. Justin Holmes is de vertolker. something I couldn't be. Well, it's too cold at home, and I don't wanna be alone. There's too many memories. There's a place on the outskirts of town where I can go cry and drink. It's a heartbreak honky Dit is het favoriete album van de maand. Elia Ocean is de naam. Onthoud die naam, want hij komt gewoon op eigen kracht. Met prima nummers. En hij heeft een Springsteen-achtige stem. Live it up. It's, Just Rainin heeft een klassieke country vibe. Het is een vrolijke melodie in combinatie met soepele vocalen, terwijl ze haar verdriet ontkent voordat ze aan het einde een geweldige hoge noot raakt. maak even een wandelingetje in het park op de tonen van Hearthstone. Dus even de benen strekken en op naar het tweede uur. Crossroads, een programma boordevol countrymuziek. Met onder andere uitstapjes naar bluegrass, new country, traditional country en Tex-Mex.